Zeker 30 raketten sloegen er afgelopen 24 uur in, zegt deze hoogleraar. De infrastructuur wordt voortdurend daar gebombardeerd. De haveninstallaties worden gebombardeerd. Om daarmee ten eerste duidelijk te maken van luister. Aan de burgerbevolking denkt dat je dan eh, bevrijd bent door Oekraïne. Maar wij gaan gewoon het gebruik van deze stad ontzeggen. We maken het eigenlijk onleefbaar. Oekraïense leiders roepen inwoners nu op hun spullen te pakken. Rijkswaterstaat is nog de hele avond bezig met het repareren van de aansluiting van de A1 op de A50 bij Apeldoorn. Vannacht belandde daar een deel van een windmolen op de weg en de schade is flink. De mast van de molen eh, die is, nog wel, die is intact, eh, maar de weg, we hebben asfaltschade en we hebben glijdeelschade. En eh, dat moet hersteld worden eerst voordat de, de weg kan worden opengesteld. Ja, rond middernacht gaat de weg waarschijnlijk weer open. Spieken tijdens een toets. Wie heeft het niet gedaan? Maar in Arnhem maakte iemand het wel heel bond tijdens het autotheorie-examen. De kandidaat droeg een cameravest. Iemand anders keek live mee en gaf de goede antwoorden door. Helaas voor hem had het CBR het ook door. Hij is opgepakt en is gezakt voor zijn autotheorie. Dan nog een opmerkelijk bericht uit de techwereld. Een Amerikaanse eigenaar van een Apple Watch klaagt Apple aan... omdat het horloge niet goed zou werken bij mensen met een donkere huidskleur. Het gaat dan om het meten van het zuurstofgehalte. De man zegt dat de Apple Watch bij zwarte mensen een vertekend beeld geeft... en dat het ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Of het echt zo is, dat weten we nog niet. Krijg je nog het weer? De buien trekken nu via het oosten het land uit. De rest van de avond en nacht blijft het droog. Morgen begint met regen, later wordt het droog en ook kans op zon en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam.